In de loop van vandaag worden in Wenen nog eens duizenden vluchtelingen verwacht die eerder Hongarije hebben verlaten. De Oostenrijkse spoorwegen gaan ervan uit dat ze gedurende de dag zo'n 5000 vluchtelingen per trein naar Duitsland zullen brengen. Gisteren arriveerden in totaal 8000 vluchtelingen, voornamelijk Syriërs, per trein in München. Van daaruit werden ze naar verschillende Duitse steden gebracht. Nederland stelt meer geld beschikbaar voor de VN-missie in Mali. Minister Koenders, die op dit moment in Mali is, heeft gezegd dat er 2 miljoen euro extra komt. Vooral om in het noorden van het land het justitiële apparaat op te bouwen. Het geld kan worden gebruikt om politiebureaus en rechtbanken te renoveren en aanklagers op te leiden. In juni sloot de rebellen een vredesakkoord met de regering. Daarmee kwam een eind aan drie jaar oorlog. Nederlandse militairen maken deel uit van de VN-missie die de vrede in het land moet bewaren. Dat lukt maar gedeeltelijk. Er zijn nog geregeld bomaanslagen en vorige maand viel er nog doden bij een aanval op een hotel. Het Thaise parlement heeft een voorstel voor een nieuwe grondwet afgewezen. Daardoor zal de terugkeer naar de democratie maanden vertraging oplopen. Als er een nieuwe grondwet ligt wil de junta de macht overdragen aan een burgerregering. Maar op het grondwetsvoorstel kwam veel kritiek, onder meer omdat het leger te veel macht zou houden. Nu moet er weer een nieuw grondwetsvoorstel worden gemaakt, waardoor er waarschijnlijk pas in 2017 verkiezingen zullen zijn in Thailand.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 crazy deja. krijg ik materiaal te pakken van artiesten die op onafhankelijke en kleine labeltjes werken. Regelmatig probeer ik hier ook aandacht aan te schenken en ditmaal heb ik er een drietal geselecteerd. Je Robert Mitzel met Day Job. Jeff Woolsey neemt ons mee naar Mexico. Vervolgens gaan we luisteren naar Jeff Chance met een song die mijn hart goed doet. Those Old Country Songs, waarmee er een eind komt aan dit openingsblokje. wish that I were down in Mexico with white sunny beaches and warm ocean breezes waiting for me down in Mexico. Drinking margaritas with pretty senoritas and sipping on the gold that I love so. Well, I won't pay any taxes, I'll just play my axes soaking up the sun in Mexico. When I hit that southern border, I'll put in my order and take it just as far as I can go. I wish that I were down in Mexico with white sunny beaches with pretty senoritas and sipping on the gold that I love so. palm tree with a pretty girl beside me. I'll leave all my worries way back home. I won't remember what she said when she treated me so bad. I'll be soaking up the sun in Mexico. Wish that I were down in Mexico with white sunny beaches and warm ocean breezes waiting for me down in Mexico drinking margaritas with pretty senoritas, sipping on the gold that I love so.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 Luister naar het hartverscheurende Half Moon en je weet exact wat ik bedoel. Lindy Ortiga. I've been wondering about the part of you that hides. You're tired. De veteraan Kenny Weir is een veelzijdig schrijver en muzikant. Soepele zang, mooie harmonieën maken het album Every Time You Call Me Whiskey tot een prima country product. If You're Going Honky Tonking is terug te vinden op het juist genoemde album. Keep your chicken in the kitchen if you're going honky tonking tonight. but you never find your missus right. You know you gotta keep your head when you're basking in those neon lights. So keep your chicken in the kitchen if you're going honky tonkin' tonight. You know you got a real bad record. Women can't be that hard to find. You always come home with a loser your chicken in the kitchen if you're going off your talking tonight. You'll find a one night lover, but you'll never find your missus right. You know you gotta keep your head when you're basking in those neon lights. So keep your chicken in the kitchen if you're going off your talking tonight. when you're drinking. The ending never turns out good. It's with your little head you do your thinking. Just because you can doesn't mean that you should. Keep your chicken in the kitchen if you're going off your talking tonight. You'll find a one night lover, but you'll never find your Mrs. Right. You know you gotta keep your head. chicken in the kitchen if you're going honky talking tonight. Keep the chicken in the kitchen if you're going honky talking tonight. De cover van deze week. Een heerlijke, talentvolle jeugdband, variërend in leeftijd van 12 tot 15, heeft deze band duidelijk een toekomst in de bluegrass. Hun aanbod van muziek is ondefinieerbaar. De jeugd heeft de toekomst. Luister hoe ze het ervan afbrengen als ze Till a Tear Becomes a Rose vertolken.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 Het nummer bereikte de top van de country charts en was daarmee de eerste nummer 1 hit voor John Michael Montgomery. Crossroads, nummer 1 country hit. I like the feel of your name on my lips And I like the sound of your sweet gentle kiss And the way that your fingers run through my hair And how your scent lingers even when you're not there And I like the way your eyes dance when you laugh how you enjoy your two hour bath, and how you convinced me to dance in the rain with everyone watching like we were insane. But I love. Crossroads met de act van de maand. John Michael Montgomery had de primeur met deze sentimentele song, met dito videoclip. Het scoorde eerst goed in de countrylijsten, in zowel de States als Canada. Daarna scoorde hij ook in de poplijsten. I Swear stond daar 20 weken genoteerd, maar kwam niet verder dan een 42e plaats. Voor Nederland was er sprake van een notering in de tipparade, maar verder kwam het niet. Crossroads, nummer 1 country hit. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. But you can be sure I know my part. Cause I stand beside you through the years. You'll only cry those hands know Kate Hayes' nieuwe album Go Live Your Life is nog niet zo lang geleden verschenen. Het is niet overdreven om te zeggen dat dit het belangrijkste album is dat hij ooit gemaakt heeft. Het is vijf jaar sinds mijn laatste album en in die tijd heb ik in veel angst, veel hoop en veel herstellen geleefd, al dus Weet Hayes. Weet schreef negen van de tien nummers op dit album tijdens zijn weg tegen darmkanker. Het schrijfproces was echt therapeutisch voor hem en hij deelt deze nummers zo graag met iedereen. Een van die nummers is Remember the Alimony. Old friends like you healed up well. I know that divorce really can be hell. Good to see you out about with someone else. So that's good. Yeah, that's great. Man, I get it she sure is fine. And I can tell what you're thinking by the look in your eye. But they say love's a battlefield, so keep in mind what this good friend has to say. Remember Yeah, maybe you and me all will take a ride to that house where you used to reside. See whose truck's parked there outside. It ain't yours. <laughs> That's bad. Yeah, y'all started fussing day and night till it ended up in a big courtroom fight. But once upon a time, she was Mrs. Right then she took all you had. Remember jump in.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 De Birds namen Sweetheart of the Rodeo met tussenpozen van 9 maart tot 24 april 1968 op. In Amerika kwam Sweetheart of the Rodeo niet hoger dan de 77ste plaats in de albumlijst van Billboard. In Nederland kwam het album op 21 april 1973 op een 16e plaats de albumlijst binnen en haalde op 5 mei 1973 de hoogste notering met een zevende positie. Tijdens deze periode bestonden de Birds uit de zangers-gitaristen Roger McQueen en Graham Parsons, bassist Chris Hillman en drummer Kevin Kelly. Vlak na dit album verlieten Chris Hillman en Graham Parsons de Birds. Ze richtten de Flying Burrito Brothers op. Critici noemde Sweetheart of the Rodeo het eerste country rock album. The jukebox is playing sun to try and forget you. bottle runs dry. De Latijns-Amerikaanse countryzanger Johnny Rodriguez werd eind augustus 1998 gearresteerd in zijn huis na het neerschieten en doden van een drankmaatje van hem, Israel Bosco Borrego. Hij zag aan voor een inbreker. Hij werd beschuldigd van moord, maar werd een jaar later vrijgesproken door een jury op grond van zelfverdediging. Aan de vooravond van zijn proces werd hem gevraagd of zijn leven was als een country song. Ik denk dat het zo is, zei hij, maar wel een slechte. Daar bedoelde hij Ride in My Thumb to Mexico zeker niet mee, want die song bracht hem veel succes. Crossroads. This old highway seems so lonesome when you're going where you've been.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 Running on Empty kwam op 7 januari 1978 binnen in de Nederlandse LP Top 50 en bereikte op 28 januari 1978 een 19e plaats als hoogste notering. Als ik de naam Jackson Brown lees, denk ik altijd aan de song Linda Paloma, een juweeltje.